Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Libië en hulporganisatie Sea-Watch ruzien over de dood van vijf migranten op zee. Bij een reddingsoperatie voor 140 vluchtelingen op een rubberboot... dwongen de Libiërs volgens Sea-Watch zoveel mogelijk mensen om aan boord te gaan. Vervolgens zou de kustwacht hard zijn weggevaren... waardoor de rubberboot met nog tientallen mensen erin omsloeg en vijf mensen verdronken. Volgens Sea-Watch heeft Libië de internationale regels overtreden, want het gebeurde in internationale wateren. De Libiërs zeggen juist dat de organisatie zich niet met de reddingsoperatie had mogen bemoeien. De Duitse bondskanselier Merkel wil dat binnen tien dagen duidelijk wordt of de FDP en de Groenen daadwerkelijk een coalitie willen vormen met haar partij, de CDU-CSU. De verkennende gesprekken duren al zes weken en verlopen moeizaam partijleiders zijn vanavond weer bij elkaar gekomen. Merkel wil de komende tijd flinke vooruitgang boeken op de belangrijkste discussiepunten, financiën, klimaat en migratie. Ze heeft volgens Duitse media de andere partijleiders ook gevraagd niet langer te speculeren op nieuwe verkiezingen. Een delegatie van 200 burgemeesters uit Catalonië gaat morgen naar Brussel. De voorstanders van onafhankelijkheid willen in Brussel vertellen wat de gevolgen zijn van het afzetten van de Catalaanse regering. Ook eisen ze de vrijlating van de ministers die in de Spaanse cel zijn gezet. Het is niet duidelijk of de 200 burgemeesters in Brussel worden ontvangen. En zo ja, door wie? Op de A7 is de afrit Winschoten dicht na een ongeluk. Op een viaduct over de snelweg reed een auto dwars door de vangrail en viel een paar meter naar beneden. De auto is totaal los, maar de twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Ook kon het verkeer op de A7 op tijd om het wrak heen rijden. Vanwege de herstelwerkzaamheden is de rijbaan richting Duitsland afgesloten. Het weer, vanavond opklaringen en droog. De temperatuur daalt vannacht naar min 2 tot plus 2 graden.